honest where I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through. waiting for you on the other side. Muziek van Matt Simons en we begonnen met het hele mooie With You. En daarmee heet ik je van harte welkom in het jaaroverzicht van het jaar 2019. Vier uur lang zetten we alle nieuwsfeiten van dit jaar op een rijtje. Je weet het, ieder jaar doen we het weer voor de diverse omroepen. Mijn naam is Roy Scheerman en de komende vier uur ben ik dus je gastheer. Draai ik fijne liedjes en eh, hebben we natuurlijk al het nieuws meegenomen van dit jaar. Het jaar 2019 is een gewoon jaar dat op een dinsdag begint. 2019 2019 werd bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van het periodiek systeem der chemische elementen. Dit aangezien het samenvalt met de 150ste verjaardag van de ontdekking van het periodiek systeem, wat gedaan werd door Dmitri Medeljev in het jaar 1869. Zo eh, moet ik dat zeggen. En dat eh, gebeurde dus al heel wat jaren geleden. Enkele gebeurtenissen nemen we vast met je door. We beginnen met de maand januari. Roemenië neemt namelijk het voorzitterschap over van de Raad van de Europese Unie. En vandaag, ook op 1 januari, tijdens Oud en Nieuw, ontstond er eh, in en rondom de Nederlandse plaats Scheveningen op veel plaatsen brand. En dit door een regenbui. Eh, en dat was dan een regenbui van vonken. De oorzaak was een combinatie van harde wind en een vreugdevuur dat tegen de regels in, in eh, ja, veel te hoog gebouwd bleek te zijn. En dan ook nog eventjes eh, wat andere dingen. Oostenrijk legaliseert onder andere het homohuwelijk. Ook dat gebeurde op 1 januari. Zometeen nog meer nieuws van die 1 januari. Maar eerst nog even tijd voor een stukje muziek. uit de 70 jaren werd gezongen door de dames en de heren van Hart. En zij zongen over de Magic Man. We gaan kijken naar nog meer historie van eh, het jaar 2019. Matera en Plovdiv zijn de Europese culturele hoofdstad van 2019. En de onbemande ruimtezonde de New Horizons die passeert vandaag de planetoïde Ultima Thule, het verste middels een flyby onderzocht hemellichaam ooit. En vandaag in 2019, eh, eh, maar dan op 4 januari, in een escape room in Kozalin, dat ligt in Polen. Daar komen vijf tienermeisjes om het leven wanneer er een brand uitbreekt. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een lekkende gasfles. De slachtoffers waren allemaal 15 jaar. En op 16 januari gebeurt er in de Keniaanse hoofdstad Nairobi iets. Daar wordt namelijk een aanslag gepleegd op een luxe hotel. Hierbij vallen 21 doden en meer dan 30 gewonden. De uh, Somalische terreurgroep Al-Shabaab die eist de aanslag vervolgens op. En dat waren weer enkele nieuwsfeiten van vandaag. Ehm, dan nog eventjes dit, 12 februari, daar gaan we mee door. Macedonië, die verandert namelijk zijn naam en dat wordt Noord-Macedonië. En dat is ook meteen het eh, enige nieuwsfeitje wat we hebben van de maand februari. We gingen terug naar de jaren 60 en dat deden we met muziek van Tommy James. En daarvoor draaiden we nog een plaatje van Raymond van het Groene Woud. En die zong over de cha-cha-cha. We zijn eh, aangekomen in de maand maart en dan beginnen wij op 15 maart 2019 bij een aanslag uit extreemrechtse hoek met automatische wapens. Op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse stadje Christchurch vallen zeker 50 doden en eh, tientallen gewonden. Zo eh, meldt dat in ieder geval dus ook in de nieuwsmedia van maart. En daar gaan we zo meteen ook gewoon mee verder. waiting for me when I die. But between the day you're born and when you die, you know they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What is mine? And then the harder they come, the harder they fall. One and all. Joe Jackson Band en The Harder They Come bij een schietincident in een tram op het 24 oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vallen er vier doden en vier gewonden. En dat gebeurde allemaal op 18 maart 2019. Steinfeld en Love Myself. We zijn nog steeds bezig met de maand maart. Op 20 maart 2019 waren er provinciale staten en waterschapsverkiezingen in Nederland. En drie dagen later, na een jarenlange strijd, wordt het laatste hoofdbolwerk van de islamitische staat Baghuz ingenomen. Of daarmee ook de terreurdreiging door IS is geweken, dat moet nog blijken. Mogelijk zouden de IS-strijders zich schuilhouden in de bevrijde gebieden. En dat is allemaal op 23 maart 2019. Zometeen, na de muziek, gaan we verder met april. gets too real. And every time I feel like sabotaging, I start running. Yeah. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. brengt ons bij het eerste nieuwsfeit van april. 8 april 2019 als eerste gemeente verband namelijk Amsterdam de volledige snorfiets van het fietspad. En dat naar de gewone rijweg. Snorfietsers die moeten voortaan dan ook een valhelm dragen. En dat is natuurlijk een eh, berichtje wat op heel veel verzet stuitte, maar uiteindelijk is het toch allemaal in orde gekomen. leiding van Henny Vrienden was natuurlijk de frontman van de band Doe en hij zong over Belle Helene. We gaan verder met 15 april bij een grote brand eh, van eh, de Notre Dame in eh, Parijs. Die raakt hierbij zwaar beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen, wel raakte er een brandweerman gewond bij de bluswerkzaamheden. Bij deze brand zijn de torenspits als het dak volledig ingestort. good, on it? Uh. Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again.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 Oh baby, felt so good being near you. Where on earth did you go? wederom terug in de tijd met een stukje muziek. En dat deden we ditmaal met Calling Out Your Name van René Vroger. Je luistert nog steeds naar het jaaroverzicht. Alle nieuwsfeiten van 2019 op een rijtje gezet. We zijn bezig met de maand april. 21 april 2019. Bij een reeks aanslagen in Sri Lanka komen meer dan 300 eh, mensen om het leven. Er raken er minstens 450 gewond. De aanslag wordt opgeëist door de lokale extremistische moslimorganisatie Al Daar. En ook op 21 april, dat is ook nog wel even een eh, vermelding eh, waard. Eh, toen was het Pasen. Ja, 21 april. En dan 27 eh, april, Koningsdag. De Nederlandse koninklijke familie. Die brengt namelijk een bezoek aan Amersfoort. En dat deden ze dus eh, op de 27 april. En ook dat was natuurlijk weer heel erg leuk. Zometeen nog een aantal feiten. En dan gaan we het eerste uur alweer bijna afronden. broken-hearted clown. Paint my face with a good-for-nothing smile, cause a mean, fickle woman turned my whole world upside down. Goodbye Farewell to love. I'm off to join a circus. If it takes a hundred years Darren brengt ons inmiddels bij 28 april 2019. Toen waren er parlementsverkiezingen in Spanje. De PSOE van premier Pedro Sanchez wordt daarmee ook de grootste partij al daar. see with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began?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 En dat is 30 eh, april 2019. De Japanse keizer Akajito die treedt vandaag af. Op 1 mei volgt zijn zoon uh, Na, eh, Naruhito hem vervolgens op. En dat gebeurde op 1 mei 2019. Oh, oh, oh, oh. Everybody was. gone. en eh, Everybody Was Come For Fighting. Daarmee kwamen we aan het einde van het eerste gedeelte van natuurlijk dit eh, uur. En dan hebben we het over het uur wat eh, alles te maken heeft met ehm, de jaaroverzichten van 2019. We zetten alles voor je op een rijtje. En dat betekent zometeen de maanden mei, juni, juli en augustus in het tweede uur. En eh, daarna dan eh, gaan we nog eh, september, oktober doen in het derde uur. En november, december zullen het vierde uur gaan beslaan. Ondertussen gaan wij gewoon lekker door. En dat doen we met nog een stukje muziek van de boel. En dan zijn we zometeen terug aan de andere kant van het uur met deel 2 van het jaaroverzicht 2019. People try to put us to generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. my generation. This my generation, baby. Why don't y'all fade away? fade away. Don't try to dig what we all say. a big sensation. Just talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. get around. My generation, things they do look awful cold. I hope I die before I get old. generation. my generation. my generation, baby. This is my generation. This is my generation. This is my generation. This is my generation.